8 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De 12.000 werknemers in het streekvervoer krijgen een nieuwe CAO. De bonden en de werkgevers hebben onder meer afgesproken dat de werkdruk omlaag gaat... er een loonsverhoging komt van 8,3 in drie jaar... en dat duizend uitzendkrachten in vaste dienst komen. Bijna twee weken geleden was er een landelijke staking van buschauffeurs... en een aantal regionale treinmachinisten. De werkgevers zeiden toen meteen dat ze dolgraag wilden praten over een nieuwe CAO. Er is een deltaplan nodig voor huurders in aardbevingsgebied Groningen. Volgens de Woonbond is er te weinig aandacht voor deze groep, terwijl die ook schade heeft van de aardbevingen. In totaal moeten volgens de Woonbond zo'n 20.000 woningen worden aangepakt. In het deltaplan moet staan wie verantwoordelijk is voor de schadeafhandeling en hoe lang het duurt voor alle woningen zijn gerepareerd en verstevigd. ProRail was niet klaar voor het zware winterweer dat Nederland afgelopen december trof. De spoorbeheerder geeft in het AD toe dat de verwarming van de wissels nog niet op orde was. Volgens ProRail had 1% van de wissels daardoor last van storingen. Reizigersvereniging Rover zegt in de krant dat dit wissels waren op belangrijke knooppunten. Daardoor vielen honderden treinen uit. De hulpdiensten in België zijn nog op zoek naar twee mensen die mogelijk onder het puin liggen van het ingestorte gebouw in Antwerpen. Dat zegt de politie tegen de Vlaamse omroep VRT. Het gaat om twee mensen waar nog geen contact mee is geweest. Gisteravond was er een ontploffing in het pand in het centrum van Antwerpen vermoedelijk door een gaslek. Zeker 14 mensen raakten gewond, zes van hen zijn zwaar gewond, één verkeerd in kritieke toestand. Gospelproducent Edwin Hawkins is overleden. Hij werd vooral bekend dankzij dit Oh Happy Day. Het nummer is een bewerking van Hawkins van een christelijk lied uit de 18e eeuw. In Nederland stond het lied in 1969 twee weken bovenaan de hitlijsten.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 De vertraging is drie kwartier door een ongeluk. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk-Oost 10 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Er is opnieuw een ongeluk gebeurd. En verderop staat er tot aan het knooppunt Raasdorp 12 kilometer door een ander ongeluk. Hier is de linkerrijstrook weer dicht en eh, levert weer drie kwartier extra op. A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Gouda-West 16 kilometer. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Een half uur vertraging. Ehm, de A15 richting Europoort tussen Sliedrecht-Oost en Rotterdam-IJsselmonde. Een uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. A16 Rotterdam-Breda is ook een ongeluk gebeurd. Voor het knooppunt Ridderkerk heb je een uur vertraging. De linkerreis ook is dicht. A44 naar Amsterdam door omrijders vanwege het ongeluk op de A4.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 Bobo, oh, oh, Zobo, oh, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we own our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow.